Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De drie agenten doodschieten van een verwarde en agressieve man in Purmerend worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie zegt dat er sprake is van noodweer. Vorig jaar september sloeg de verwarde man s'nachts een autoruit in. Hij had een wapen bij zich en later bleek dat het een metalen buis van een stofzuiger was. Het onderzoek naar de mishandeling van een meisje van 15 in Emmeloord is stopgezet. De politie en het Openbaar Ministerie twijfelen aan wat ze heeft verteld. Het meisje deed vorige maand aangifte van mishandeling door twee jongens toen ze naar huis fietste. De jongens zouden kwetsende opmerkingen hebben gemaakt over haar geloof en haar hoofddoek. Ook zou ze zijn geslagen en geschopt. De vermoeidheidsaandoening ME-CVS is een ernstige chronische ziekte, zegt de Gezondheidsraad. Artsen moeten klachten volgens de raad serieus nemen. In Nederland zijn 30 tot 40.000 mensen met ME-CVS, vooral vrouwen. Over de ziekte en de behandeling is weinig bekend. Veel mensen met de chronische ziekte strijden al jaren voor erkenning en een betere behandeling. De online verkiezing van het beste raadslid van Nederland is stilgelegd. Dat gebeurde na een oproep van website Geen Stijl... om niet op de Rotterdamse finalist Noordin El Ouali te stemmen... omdat zijn partij is geïnspireerd op de islam. In plaats daarvan riep geen stijl op om te stemmen op een CDA-raadslid uit Hardenberg. Daarna kreeg de website van de verkiezingen in korte tijd 8000 stemmen te verwerken en raakte de site overbelast. In de zaak Nicky Verstappen heeft ongeveer 1 op de drie mannen niet meegedaan aan het DNA-verwantschapsonderzoek. Van de 21.500 opgeroepen mannen kwamen er 14.000 opdagen. Toch is de politie tevreden over het verloop en de opkomst. Dan het weer nog. Het is zonnig. Bij een graad of drie. Er staat een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Vanavond en vannacht kans op gladheid door lichte sneeuw en ijzel. Morgen weer droog en zonnig en iets warmer. 5 tot 8 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A20, hoek van Holland richting Gouda... nog 5 kilometer voor knopen de Plein.